van zijn vader, een omstreden kunsthandelaar die veel zaken had gedaan met de nazi's. De Duitse justitie onderzoekt of er roofkunst in de collectie zit. Het schilderij Waterlelies van Claude Monet uit 1907 heeft op een veiling bij Christie's in New York bijna 20 miljoen euro opgebracht. dat is een paar miljoen meer dan verwacht. Het doek is gekocht door een onbekende bieder. Monet maakte veel schilderijen van waterlelies in zijn tuin in Giverny in Frankrijk. Het weer vanochtend eerst in het westen wat buien, later ook in het binnenland. Maar af en toe is er ook wat zon. Het wordt 15 tot 17 graden, maar op de Wadden blijft het koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 3 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug staat nog 5 eh, kilometer, maar alle rijstroken zijn weer open. En een kapotte vrachtwagen op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Utrecht eh, staat tussen knooppunt Rijnsweert en knooppunt Lunette 2 kilometer. De rechte reishoek is dicht. De N57 eh, vanuit Hellevoetsluis naar Rotterdam. Daar staat voor Brielen 3 kilometer. En de N247 Horen Amsterdam. Daar loopt het vast bij Broek in Waterland. Daar staat eh, ook 4 eh, kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Nederland staat zaterdag in de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale... bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Hun nummer Calm After the Storm van de Common Linnets... kreeg genoeg stemmen van de miljoenen kijkers... en de 37 verschillende vakjuries. In Zuid-Afrika zijn de stemlokalen opengegaan voor de parlementsverkiezingen. Meer dan 25 miljoen kiezers kunnen hun stem uitbrengen... tijdens de vijfde verkiezingen sinds de apartheid 20 jaar geleden werd afgeschaft. Verwacht wordt dat het ANC opnieuw wint. Maar die overwinning zal door corruptieschandalen rond president Zuma... minder glans hebben dan vorige keren. Een klein maar fanatiek deel van de ANC-aanhang... stemt waarschijnlijk op Julius Malema, die uit de partij is gezet. ING heeft in het afgelopen kwartaal een netto verlies geleden van bijna 2 miljard euro. Dat werd veroorzaakt door het afstoten van een verzekeringsbedrijf in de Verenigde Staten... en doordat er 1 miljard extra in de pensioenfondsen is gestort. Zonder deze tegenvallers was er 1 miljard euro winst. Volgens ING-topman Hamers boeken de bank en de verzekeringstak zeer sterke resultaten. De Chinese internetwinkel Alibaba heeft officieel een aanvraag voor een beursgang in New York ingediend. Daarmee wordt naar verwachting meer dan 15 miljard euro opgehaald. Het zou wel eens de grootste beursgang ooit in de VS kunnen worden. Alibaba is niet zo bekend als Facebook, maar in het bedrijf gaat meer geld om dan...